10 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Koerdische troepen hebben weer succes geboekt in hun opmars naar Mosul. Vandaag werd de Iraakse stad Bashika heroverd op islamitische staat. De stad ligt niet ver van Mosul, die nog steeds in handen is van IS. De Koerden kregen bij de herovering van Bashika hulp van het Turkse leger. De Iraakse regering probeert Mosul te heroveren op IS... en krijgt daarbij hulp van de Peshmerga en van Amerikaanse elite-eenheden. Ook worden Amerikaanse, Britse en Franse gevechtsvliegtuigen ingezet... om een opmars naar Mosul mogelijk te maken. Eerder vandaag vielen strijders van IS de westelijke stad Roetba aan. Maar volgens de Irakezen is die aanval afgeslagen. Bij een busongeluk in de Amerikaanse staat Californië zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Het dodental in de Amerikaanse media varieert van 7 tot 13. Tientallen passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Palm Springs, in het zuiden van de staat. De bus botste op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Bij een aanrijding op de N36 bij Friesenveen zijn aan het einde van de middag drie mensen omgekomen. Een vrouw van 56 uit Appelscha raakte zwaar gewond. Een auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste op een andere auto. De slachtoffers zijn een man van 58 uit Appelscha en een man en een vrouw van 70 en 71 uit Sloot. Op een veiling in Londen is een, heeft een roestige sleutel van een kastje op de Titanic ruim 95.000 euro opgebracht. De sleutel was van een 23-jarige steward op het schip. Hij was een van de 1500 opvarenden die omkwamen toen het schip op zijn eerste reis in 1912 verging. De steward had de sleutel nog in zijn zak toen zijn lichaam werd gevonden en werd naar zijn zwangere vrouw gestuurd. Het Veilinghuis had het voorwerp geschat op ruim 50.000 euro. Maar spullen van de Titanic zijn de laatste jaren gewild bij verzamelaars. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het blijft droog. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten regen. Later op de dag overal droog. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dinsdag af en toe zon, maar ook een enkele bui. Vanaf woensdag droger en ook hogere temperaturen. Dit was het.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1199 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen een uur lang met 15 werkjes uit de New Age muziekwereld. De eerste is van Ken Alexon en zijn nieuwe album Why. Nummer 2 is een album van eh, Jim Ottaway uit Australië. De playlist kan je vinden met allerlei info erbij op peacefulradio.info. 1199. Als je dat zoekt, intypt in de zoekmachine, komt hij er vanzelf uit. Ik zeg, ik wens je heel veel luisterplezier bij dit radioprogramma Peaceful Radio. abantu ndo abantu ndo ayangifalale abantu

intinina ibele yashila dobile linyama ya wiwi Baby. nina Ile nina shila Nobi eli nyama ya Niti nina Ile nina shila Nobi eli nyama ya Mm-hmm.